Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In de Japanse kerncentrale van Fukushima zijn waarschijnlijk splijtstofstaven gedeeltelijk gesmolten. Dat heeft de regering bekendgemaakt. De gedeeltelijke meltdown zou de afgelopen dagen in reactor 2 zijn geweest. In het gebouw staat een laag water die ernstig radioactief besmet is, vermoedelijk als gevolg van de kernsmelting. Het noordoosten van Japan is vannacht getroffen door een zware naschok, die had een kracht van 6,5 op de schaal van Richter. In Libië claimen de opstandelingen dat ze de stad Sirte hebben veroverd. Er is nog geen officiële bron die de val van het Gaddafi-bolwerk kan bevestigen. Turkije wil gaan onderhandelen over een staakt het vuren in Libië. Dat heeft de Turkse premier Erdogan tegen de Britse krant The Guardian gezegd. Hij vreest dat de militaire acties in Libië kunnen uitlopen op oorlogen als in Irak en Afghanistan. Dat kan volgens hem desastreuze gevolgen hebben voor Libië en de NAVO, die gisteren besloot de leiding over de militaire acties tegen Libië over te nemen van de Verenigde Staten. Burgers moeten zich via een referendum kunnen uitspreken over de bouw van een nieuwe kerncentrale in Nederland. Dat wil GroenLinks. De partij noemt het bouwen van een nieuwe kerncentrale een ingrijpend en omstreden besluit waar we zeer lang aan vastzitten. VVD en CDA zijn voor nieuwe kerncentrales. In veel landen ligt kernenergie onder vuur door de nucleaire crisis in Japan. In de Verenigde Staten is de uitvinder van superlijm overleden. Harry Coover deed zijn ontdekking in de Tweede Wereldoorlog toen hij werkte aan een doorzichtig vizier op geweren. Het materiaal dat hij daarvoor gebruikte plakte tot zijn grote frustratie overal aan vast. Enkele jaren later bracht Coover zijn superlijm op de markt. President Obama gaf hem vorig jaar nog een hoge onderscheiding voor zijn uitvinding. Harry Coover is 94 jaar geworden. Het weer, het is helder en koud. Het vriest alleen nog een paar graden in het noorden.